uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de wederopbouw van de Gazastrook zijn vele miljarden nodig, zegt Sigrid Kaag. Ze is de VN-coördinator voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Bijna alles is vernietigd, benadrukt ze, en daarom zal er heel lang veel geld nodig zijn. Dat bedrag zou kunnen oplopen tot wel 100 miljard dollar. Een test met een Starship-raket van SpaceX is deels mislukt. Acht minuten na de lancering viel de bovenste trap uit elkaar. De onderste trap keerde succesvol terug naar het lanceerplatform in Texas. Gisteren ging het met een test van concurrent Blue Origin precies andersom. Het bovenste deel kwam in een baan om de aarde, maar de terugkeer van de onderste trap mislukte. Bij Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen is een dode gevallen bij een steekpartij. Dat gebeurde bij een rotonde op de provinciale weg net buiten Oostburg. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd twee uur later aangehouden. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag niet naar de beëdiging van Donald Trump. Hij zegt dat hij is uitgenodigd, maar moest vorig jaar zijn paspoort inleveren... vanwege het onderzoek naar de bestorming van het Braziliaanse parlement... na de verkiezingen van 2022. Het Hoge Rechtshof geeft zijn paspoort niet terug... omdat Bolsonaro laatst nog zei dat hij in het buitenland politiek asiel wil aanvragen. De amateurvoetballers van Quick Boys hebben opnieuw voor een bekerstunt gezorgd. Ze wonnen thuis in Katwijk aan Zee van eredivisieclub Heerenveen. Het werd na verlenging 3-2. Daarmee heeft de tweede divisionist de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. In de vorige twee ronden schakelde Quick Boys al de eredivisieclubs Almere City en Fortuna Sittard uit.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 coming to shoot me down. Now he's coming for you. We'll make this our make believe land. We'll make this our plan to understand. We'll make this our make believe land. We'll make it alright. We'll make this our make believe land.